Vroeger nog echt de hele orkesten man. Och man. Benny e. King, Stand By Me op 121. Even een overzichtje dan van de nummers 130 tot en met 121. Wat je vooral het eh, vorige uur hebt gehoord. 130 Rod Stewart en Maggie May, Born to be Wild, Steppenwolf op 129, 128 Chuck Berry en Rock'n'Roll Music, Changes, David Bowie 127 en 126 Big Joe Turner en Shake, Rattle and Roll. Will You Love Me Tomorrow van de Shirelles op 125 en 124 Rolling Stones, Jumping Jack Flash. It's a Man's Man's World, James Brown op 123. En op 122 The Animals. House of the Rising Sun. En dus zojuist gehoord op nummer 121 Ben E. King en Stand By Me. Het is het tweede uurtje van eh, de Freaknacht. Wees welkom, we zijn er nog steeds mee bezig. Rolling Stones 500 Greatest Songs of All Time. We gaan eh, richting de nummer 1, heel langzaamaan. Die gaan we over een anderhalve nou ja, anderhalf maand of zo instarten, voor een kleine maand. We zijn inmiddels gebleven bij 120. Daar staat The Jackson 5. And I Want You Back. nummer 119. heel het album Boomers vind ik nog steeds verschrikkelijk goed. Uit 1977, dit was eh, de, grote, de grootste hit ervan. Nummer 1 werd het ook in Nederland. Fleetwood Mac en eh, Go Your Own Way op nummer 119 in de lijst. Daarvoor 120 de Jackson 5 en I Want You Back. Tweede uur van eh, de de nacht En ja, er staat nog een hele mooie line-up voor de boeg. Zometeen al Green, maar ook een tweede Rolling Stones uh, komt er aan. Ook een eh, aantal eh, ja, onbekendere liedjes achter elkaar. Of in ieder geval die minder, minder vaak hoort, vind ik wel leuk. Ehm, ook nog het oudste liedje uit heel deze lijst. uit heel de top 500. Het oudste liedje. Ik kan er vast verklappen dat, dat dit uit 1949 komt. Maar voor de rest zeg ik helemaal niks. Komt er ook dit uur aan. En ehm, ook nog een, een nummer wat er maar liefst twee keer in staat. Dus door twee verschillende artiesten eh, ja, is, eh, ja, is uitgebracht. En daar krijgen we pas de eerste van. Dus die tweede die staat eh, in de top 100. Maar dan eerst op nummer 118. De Isley Brothers en Shout. En ja, met zo'n titel zou ik eigenlijk willen zeggen... Gooi het eruit! wanna this? A little bit soft now. Hold it soft now. Hold it soft now. A little bit now. now. A little bit now. now. A little bit louder now. A little bit louder now. A little bit louder now. A little bit louder now. A little bit louder now. A little bit louder now. A little bit nummer 117. Like to dedicate this song to little Junior Pop. Green en Take Me to the River op nummer 117. Later ook nog eh, geniaal gedaan door uh, de Talking Heads. Daarvoor op 118 de Isley Brothers en Shout. Och man, ook al uh, eh, 1959 man. allemaal oude troep. Maar wel mooie troep, laten we ik zijn dan. Ehm, ja, en de Isley Brothers, dat, die horen ook bij de artiesten die er het vaakst in staan. Maar niet in de top 100. Dus dit was dan, volgens mij, ja, dat was de laatste keer dat ze twee kwamen. Ehm, samen met eh, de Animals die het vorige uur eh, hoorden. En eh, ook nog Blondie en Frank Sinatra. Dat zijn de vier acts die er het vaagst in staan. Ehm, buiten de top 100. Dus we staan niet in, bij de bovenste 100 liedjes. Maar voor de rest toch wel redelijk goed vertegenwoordigd. Dan 116, tweede keer dat we ze vanavond tegenkomen. De Rolling Stones. Ehm, het vorige uur, Jumping Jack Flash, au. En um, Ehm, nou, deze. Ook een van mijn favorieten van eh, de uh, Stones. In totaal staan ze er uh, eh, 14 keer in. Ja, 14 keer. Dit is eh, op 116 Hanky Tank Woman. De Rolling Stones. nummer 115. Darling, you send me. I know you send me. Darling, you send me. Honest you do, honest you do, honest you do. Now I find myself wanting to marry you and take you home. I know, I know, I know you, you, you send me. I know you send me. Oh, oh, Nummer 115 in de lijst. Sam Cooke. And you send me. En eh, als je al een beetje hebt gespiekt, dan weet je dat we hem eh, echt ongelooflijk hoog eh, ook nog een keer tegen gaan komen. Deze beste man Sam Cooke op nummer 115, You Send Me. Daarvoor 116, The Rolling Stones. Tweede keer vanavond, of vannacht eigenlijk, Honky Tonk Woman. En ehm, daar gaan we volgende week ook de bovenste 100 mee openen met uh, The Rolling Stones. Heb ik dat alvast verklapt. Dan 114. Ehm, daar staat de typische Wall of Sound. Is namelijk geproduceerd, dit liedje, door eh, Phil Spector. Hij staat daar eh, bekend om, om eh, zijn Wall of Sound. Zijn eigen geluid dat hij ja, produceerde. Ehm, ehm, hij is eigenlijk het, meest bekend van ja, het laatste album van de Beatles dat uitgebracht werd. dat produceerde hij. Maar daarvoor deed hij ook al het een en ander met verschillende meidengroepjes. onder andere de Crystals. En die hebben wel een, eh, een aantal eh, leuke liedjes. Dit is eh, daar één van. Dus een uh, hoogst genoteerde. Vecht een nummer 1 hit dit hè, in Amerika, even voor de duidelijkheid. Dus dat zegt wel wat. Nummer 114 in de lijst is dus voor de Crystals. En het liedje heet The Do Run Run. when He Walked Me Home. Ja, when, when, He Walked Me Home. The Do Run Run. De Crystals in de lijst. Drie staan ze erin. Met uh, He's a Rebel, Danny Kissed Me. En dit was de hoogst genoteerde voor uh, The Crystals. The Do Run Run When He Walked Me in, uh, eh, the, Into the Room. Of Into Home. Altijd lastig met die, die subtitel. Ehm, wat is het nou? Och, nou, nou is hij ook nog weg. Even kijken. When He Walked Me Home. Dat is hem helemaal. The Crystals en The Do Run Run op nummer 114. Up on the When this old world starts getting me down, and people are just too much for me to face. I climb way up to the top of the stairs, and all my cares just drift right into space. Up fresh and sweet. I get away from the hustling crowd and all that rat race noise down in the street. people telling you right smack dab in the middle of town. I found a paradise that's trouble proof. And if this world starts getting you down, there's room enough for two up on the roof. nummer 112. Well, that's all right, mama. That's all right for you. That's all right, mama. Just any way you do, that's all right. That's all right. That's all right. done told me, Papa done told me too. Son, that guy you foolin' wish he ain't no good for you, but that's alright. That's alright. That's alright. 112 in de lijst, Elvis Presley. En That's Alright. Daar 113, de Drifters staan er ook eh, best eh, een aantal keer in hoor. Ik vind het alleen maar leuk. Up on the Roof. Dan gaan we naar het oudste liedje uit heel de lijst. Uit heel deze top 500. Uh, komt uit de jaren 40. Is ook meteen uh, de enige uit de jaren 40. Uit 1949, dus echt op de valreep. Oudste liedje in de lijst. 3-1, is ook wat waard. 111, Hank Williams. Het oudste liedje in de lijst in deze top 500. I'm so lonesome, I could cry. Hear that lonesome whippoorwill. He sounds too blue. to fly. The midnight train is whining low. I'm so lonesome I could cry. I've never seen a night so long when time goes crawling by. The moon just went behind the clouds to hide its face and cry. when leaves begin to die. Like me, he's lost the will to live. I'm so lonesome I could cry. as I wonder where you are, I'm so lonesome I could cry. Hij staat ook in de lijst met een ander nummer van hem, Your Cheating Heart. Maar deze die, eh, is, het, ja, is het hoogst genoteerde eh, liedje van deze man. Hank Williams, ook het oudste liedje in de lijst uit 1949 op 111. I'm so lonesome I could cry. Dan, ja, laatste overzichtje van uh, eh, vannacht. De nummers 120, of ja, 121 zijn we eigenlijk bonnen mee dit uur, tot en met 111. En daarna gaan we echt eh, ja, richting de top 100 uh, eh, langzamerhand. Volgende week gaan we er echt doorheen. 121, Benny King en Stand By Me. 120, I Want You Back at the Jackson 5. 119, Fleetwood Mac, Go Your Own Way. Shout de Isley Brothers op 118, 117 Al Green en Take Me To The River. Honky Tonk Woman, de Rolling Stones op 116. Eh, 115 Sam Cooke, You Send Me en The Do Run Run Run, The Do Run Run van de Crystals op 114. 113 The Drifters, Up On The Roof, 112 That's Alright, Elvis Presley. En zojuist gehoord op 111, oudste liedje uit heel de lijst. Hank Williams en zo, so My Good Cry. Ding. Leuke tune ook dit, ja. Nog tien liedjes te gaan. Tot eh, de top 100 gaan we niet allemaal weer dit uur redden. We gaan volgende week gewoon door. Maar we gaan eh, eerst luisteren naar nummer 110, Otis Redding. And I've been loving you too long. I've been loving you too long to stop now. and you want to be free. My love is growing stronger as you become a habit to me. Ooh, I'm loving you too long. I don't want to stop now. my life has been so wonderful. I can't stop now. You're and your love is growing without a fair, a fair goal. I've been loving you oh too long to stop now. Oh, oh, oh, I've been loving you. wanna jumping in the misty morning fog with our, hearts thumping and you. Ah, als je hier niet vrolijk van wordt, dan weet ik het ook niet meer. Van de Man, Van Morrison op 109 en Brown Eyed Girl. En daarvoor de soul die spatte uit je speakers. 110, is Redding en I've Been Loving You Too Long. Nog uh, liep dus te gaan en dan uh, zit het er voor op. En dan gaan we volgende week door die top 100 heen. Dit is uh, Prince op nummer 108. Een liedje dat in Nederland niet eens een hit werd. Niks top 40, niks tipperaden, helemaal nothing. Maar wel een uh, enorme klassieker uiteindelijk uh, ook geworden in Nederland. Little Red Corvette, Prince. I guess I should know by the way you popped your car sideways I don't wooden last. See, you're the kind of person that believes in making out once, love them and leave them fast. Saturday night, I guess that makes it alright. pictures of the jockeys that were there before me. Believe it or not. 108, Prince. En Little Red Corvette. Ik heb eh, nog wat tijd over. Op 107 eh, staat een liedje van eh, Buddy Holly. Eigenlijk een, een beentje waar hij in zat. De Crickets. Not Fade Away. Voordat ik dat origineel van hun ga laten horen. Even een klein stukje van de versie van The Rolling Stones. Die hebben het namelijk ook gecoverd. Kwam terecht op een album England's Newest Hitmakers uit 1964. Zeven jaar na het origineel. Sowieso heel veel eh, liedjes van eh, Buddy Holly die eh, later nog een keer grote hits zijn geworden. Well Alright is een bekend voorbeeld. Blind Faith heeft het gedaan, Santana. I'm Gonna Love You Too, Blondie. Ik zit even te denken, wat nou meer? Eh, zijn er best een aantal... Eh, Rolling Stones zijn we namen het ook op. Not Fade Away, het eh, origineel, dat staat in de lijst. Op nummer 107, Buddy Holly, The Crickets. Not Fade Away. even in de lijst. The Crickets. En Not Fade Away. doen we zeker niet. Ehm, ja, ik denk dat het nog een eh, weekje of vier duurt. En dan eh, start ik de nummer 1 in van eh, deze lijst. Like Rolling Stone is dat van Bob Dylan. Sluiten we deze aflevering ook mee af, deze uitzending. Ehm, maar dan met een ander nummer van hem staat op nummer 106. Er zijn een aantal liedjes in de lijst. Die staan er twee, keer, twee keer in. Eh, maar dan uitgevoerd door verschillende artiesten. Bijvoorbeeld Walk This Way, eh, de versie van eh, Aerosmith. Alleen Aerosmith die staat erin op 346. Maar samen met Run DMC staat hij nog een stukje hoger op 293. Blue Sweat Shoes is ook zo'n liedje. de versie van Elvis Presley die kwamen al tegen op 430. De originele versie van Carl Perkins volgende week op 95. En het derde en laatste liedje waarbij dat is, is Mr. Tambourine Man. En die twee moeten we allebei nog tegenkomen. Of tenminste, ja, dat gaat, eh, de eerste gaat nou gebeuren. Volgende week op nummer 79 de coverversie van The Birds. Het origineel staat op nummer 6 van Bob Dylan. Mr. Tambourine Man. Zo zijn er heel veel eh, liedjes hè, die eh, eigenlijk origineel geschreven zijn door Bob Dylan. All Along the Watchtower, Adele, Make You Feel My Love... Ehm, Knock On Heavens door van Guns Roses. Het zijn er best veel. Um, ehm, dit is ook een van eh, de bekende voorbeelden. En daar sluiten we dan eh, deze uitzending eh, mee af. Tot volgende week. Bij nummer 105. Hey Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning I come following you Though I know that evening's empire Has returned into sand Vanished from my hand Left me blindly here to stand But still not sleeping My weariness amazes me I am branded on my feet I have no one to meet, and the ancient empty streets too dead for dreaming. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I come following you. Take me on a trip upon your magic swirling ship. My senses have been stripped. My hands can't feel to grip. My toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere. I'm ready for to fade into my own parade. Cast your dance and spill my way. I promise to go under it. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. And I jingle jangle morning, I come following you. Though you might hear laughing, spinning, swinging madly across the sun, it's not aimed at anyone, it's just escaping on the run. And but for the sky, there are no fences facing and if you hear vague traces of skipping reels of rhyme to your tambourine in time, it's just a ragged clown behind. I wouldn't pay it any mind. It's just a shadow you're seeing that he's chasing. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I come following you. through the smoke rings of my mind, down the foggy ruins of time, far past the frozen leaves, the haunted, frightened trees, out to the windy beach, far from the twisted reach of crazy sorrow. Yes, to dance beneath the diamond sky with one hand waving free, silhouetted by the sea, circled by the circus sands, with all memory and fate driven deep beneath the waves. Let me forget about today until tomorrow. Hey, Mr. Time Marine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In a jingle jangle morning, I come following you.